Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Slachtoffers in Münster geïdentificeerd. Het zijn een Duitse vrouw van 51 en een Duitse man van 65. Ze kwamen om het leven toen een kampeerbusje gisteren opzettelijk op hen inreed. De bestuurder schoot zichzelf daarna dood. Het motief van de man is nog onduidelijk... maar gisteren werd door de Duitse politie al gezegd... dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme. Op meerdere plekken in Utrecht hebben voetbalhooligans gisteravond met elkaar gevochten. Onder meer in de wijk Ondiep was het erg onrustig. Volgens omwonenden ging het om aanhangers van Feyenoord, ADO Den Haag en FC Utrecht. Rond middernacht liepen supporters over de A12. De snelweg bij Utrecht werd toen korte tijd in beide richtingen afgesloten. Twintig mensen zijn aangehouden. In Canada is 2 miljoen euro ingezameld voor het verongelukte jeugdijshockeyteam. Tienduizenden mensen hebben geld gedoneerd aan de getroffen families. De IJsselkeers waren op weg naar een wedstrijd toen de bus waarin ze zaten op een vrachtwagen botste. 15 inzittenden kwamen om het leven en veertien raakten gewond. De Braziliaanse oud-president Lula zit in de gevangenis. Hij moet een straf uitzitten van 12 jaar voor corruptie. Gisteravond gaf Lula zich over aan de politie. Dat wilde hij al eerder op de dag doen, maar hij werd toen tegengehouden door de duizenden aanhangers die zich rond zijn verblijfplaats hadden verzameld. Lula vecht zijn veroordeling nog aan. PSV kan volgende week landskampioen worden tegen Ajax. De Eindhovenaren werkten in Alkmaar tegen AZ een 2-0 achterstand weg... en wonnen uiteindelijk met 3-2. Sparta won thuis met 3-2 van VVV. NAC Breda versloeg thuis eh, Vitesse met 1-0. En Rode JC won voor de derde keer op rij. Het werd 3-2 tegen Pex Zwolle. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een warme lentedag. Maximaal 18 tot 22 graden. Het oosten krijgt de meeste zon en in het westen is meer hoge bewolking.